Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Zelensky wil dat de VS meer wapens stuurt. De Oekraïense president wil eigenlijk dat westerse landen een no-fly zone boven Oekraïne instellen... zodat ze beschermd zijn tegen de Russische luchtmacht. Dat gebeurt niet en daarom wil Zelensky meer wapens, zei hij tegen het congres. Correspondent Marike de Vries. Zelensky smeekte bijna om meer militaire steun en vooral luchtsteun. Hij deed dat door een vergelijking te trekken met de aanvallen op Pearl Harbor. Hij deed eh, dat door een vergelijking te trekken eh, met de aanvallen op 9-11... die beide natuurlijk ook uit de lucht kwamen. En hij zei, wij maken al bijna drie weken lang dagelijks een 9-11 mee. Zelensky vroeg de VS ook om meer sancties in te stellen tegen Rusland. Roddelpraat moet een uitzending over Famke Louise offline halen. De zangeres was naar de rechter gestapt nadat Jan Roos en Dennis Schouten zonder toestemming een track van haar hadden gelekt. In dat nummer haalt ze uit naar Ali B, die eerst haar manager was. En de twee concludeerden dat de zangeres mogelijk door hem is misbruikt. Daar klopt niets van, zei Femke Louise eerder al. En de rechter zegt nu dat roddelpraat te ver is gegaan. De video moet offline gehaald worden en de twee mogen nooit suggereren dat Femke Louise door Ali B zou zijn misbruikt. En heb jij al een bolletje rood gekleurd? Vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onze verslaggever ging naar Utrecht hey, jij hebt net gestemd. Wat hoop je dat eruit komt uit deze verkiezingen? Ik hoop dat we wel gaan focussen op wat groener. Veranderingen als bijvoorbeeld geen motors, geen auto's in de stad. Maar in ieder geval dat eh, veel jongeren hebben gestemd en hun stem hebben gebruikt. En corona gaat nu weg. Meer studenten gaan weer naar school. Eh, studentenwoningen, dat is gewoon heel lastig te vinden. En ook voor een juiste prijs. Want als het er zo uitziet, dan woon ik gewoon straks weer bij mijn ouders. Het stemmen kan nog tot 9 uur vanavond. Daarna begint het tellen. Het weer nog, het is een zonnige middag.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 Bukman begon zijn politieke carrière in de ARP, een van de voorlopers van het CDA. En de Oekraïense president Zelensky heeft het Amerikaanse congres opnieuw gevraagd om een no-fly zone boven zijn land. Dat deed hij in een videoboodschap. Ook vroeg hij om meer sancties en een importstop uit Rusland.